Aanvankelijk werd groot alarm geslagen omdat er explosiegevaar was, maar na het lichten van wat putdeksels nam de hoeveelheid gas in het riool af en was het grootste gevaar geweken. Rond het gaslek in het centrum van Rotterdam hoefde niemand zijn huis uit. In Hongarije is een voormalige legerofficier van 96 aangeklaagd voor oorlogsmisdaden. Sandor Kepiro wordt ervan beschuldigd dat hij betrokken was bij de massamoord op ruim duizend burgers in Servië in de Tweede Wereldoorlog. In 1942 zou hij hebben meegedaan aan de executie van Serviërs, Joden en Zigeuners in de Servische stad Novi Sad. Hongarije begon vier jaar geleden een onderzoek tegen de voormalige officier... nadat nieuwe documenten waren opgedoken in archieven in Servië. Delen van Servië waren in de Tweede Wereldoorlog bezet door Hongarije... dat een bondgenoot was van nazi-Duitsland. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtszaak tegen hem begint. De voormalige officier ontkent elke betrokkenheid. De regering in Egypte heeft aan onder meer Groot-Brittannië gevraagd... de tegoeden van leden van het oude regime te bevriezen. De minister van Financiën van Engeland, Heek, heeft dat bekendgemaakt... Hij zei er niet bij of het verzoek ook geldt voor bezittingen van de afgetreden president Mubarak. Heek is met andere ministers van Financiën van de EU in gesprek om tegoeden in Europa te blokkeren, zoals de EU dat eerder deed met de goeden van de Tunesische oud-dictator Ben Ali en zijn familie. Zwitserland besloot deze week de goeden van Mubarak in dat land te bevriezen. Het weer, in het oosten regen, in het westen droog. Temperaturen vanavond en vannacht een paar graden boven nul. Morgen eerst zonnige periode, maar smiddags meer bewolking en s'avonds regen. Het wordt dan 5 graden in Groningen tot 9 in Limburg. Dit was het NOS. E. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met... give up looking for my baby. was Lisa, Lisa Stansfield met All Around the World. Wat een prachtig nummer is dat toch. Ik eh, ga vanavond weer een beetje oefenen. Dus ik mag eh, vanavond weer tot jullie kletsen. Het is natuurlijk Valentijnsdag vandaag. Nou, kan iemand mij alsjeblieft vertellen wat precies Valentijnsdag is? Ik heb me rot gepiekerd. Ik heb het aan mensen gevraagd. Ik zou het ontzettend leuk vinden als iemand de, de uitzending inkwam. Dan kan je bellen met de studio 023 5730393. 023 5730393 en vertel mij wat Valentijnsdag is in godsnaam, want ik heb geen idee. Said I found another way. No games, not like before. dat was Neo I'm in Love. Speciaal uitgezocht door mijn Valentijn-dochtertje. Ik heb een eh, vraag aan jullie, nogmaals. Uh, willen jullie alsjeblieft de studio bellen 023 57 en mij vertellen wat precies Valentijnsdag inhoudt? Want ik heb echt helemaal geen idee. En dan het volgende nummer is eh, een prachtig nummer van Mathilde Santing. En het heet Wonderful Life, Mathilde Santing. Zoals jullie misschien gehoord hebben, dit is absoluut niet Venzi of, eh, eh, Mathilde Santing. Dat heb ik even helemaal verkeerd gedaan, maar dat geeft helemaal niet. Want we gaan gewoon nu beginnen met Mathilde Santing. Kleine foutjes, maar ja, we leren allemaal van kleine foutjes. En hier komt Mathilde Santing. Here I go, out to sea again. The sunshine fills my hair, and dreams hang in the air. Look at me stand. Lisa Stansfield met Wonderful, Wonderful Life. Put It In een Love Song van Alicia Keys en Beyoncé. We gaan door met een vreselijk lekker nummer van Freddie, Ain't No Sunshine. sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Yeah. Ain't no sunshine. time. Marcella. Just the Way You Are, Bruno Mars. Ja, Just the Way You Are, Valentine. Het is Valentijnsdag, maar ik heb nog steeds helemaal geen idee waar het over gaat. Je moet aardig zijn, je, hebt, je, hebt, je bent verliefd op iemand, je geeft hem een roos... Eh, I'm your Valentine. Ja, wat zegt dat precies? Hou je gewoon van iemand en geef je hem maar een cadeautje? Nou, dat kan je elke dag doen. Daar hoef je toch niet alleen maar Valentijnsdag voor te hebben, 14 eh, februari. Dus kan iemand mij alsjeblieft bellen op 023 5730393 5730393. is wel heel vervelend als je niet meer kan eten, niet meer slapen. En je kan helemaal niks meer als je liefje weg is. Can't Get You Out of My Head van eh, Angie Stone. Wish I Didn't Miss You. Nou, we gaan door met een nummer van eh, Alex Godino. I'm in Love. Helemaal gemaakt voor vandaag. Ik wens jullie heel veel luisterplezier. I'm in love, Alex Godino. Nou, ik ben al jaren in love. Ik ben al 18 jaar in love met mijn eigen Valentijntje. Vindt hij niet leuk om te horen hoor, maar bij deze zeg ik het toch nog even. Dan gaan we door met het volgende nummer. We gaan een nummer, nummer horen van Buena Vista Social Club Chan Chan. Maar voordat dat nummer aangaat wil ik toch heel graag nog een keer vragen of jullie willen bellen. Want ik weet nog steeds niet wat Valentijndag, waar dat voor staat. Of dat nou alleen is om je geheime liefde te laten weten aan iemand die bij God niet weet dat jij verliefd op bent. Of is het juist om je vriendin te verwennen. Of is het eh, juist om je man te verwennen. Vertel het me op 5730393. Vertel het me, want ik raak echt zo in de war. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puerto para malhar Thank you. waar Valentijnsdag voor staat? Want ik heb, ik heb geen idee. Ik weet het niet. Ik vraag het de luisteraars. We krijgen helemaal niks binnen. Ik ook niet, want dit is Amerikaans. Oh, dus alles uit Amerika, dat, dat weet je niet. Dat ken je niet. Nou, dit is mooi. Ik zit, ik zit me helemaal af te vragen wie, wat, waar, hoe. Maar ik krijg helemaal niks. Dan gaan we naar het volgende nummer. Want ik weet ook echt niet waar Valentijnsdag voor staat. Ik vind dat je namelijk elke dag aardig moet zijn tegen je vriendje of vriendinnetje of je man of je vrouw. Dus ik zal het nog eventjes onderstrepen met To Make You Feel My Love van Chris Allen. nothing that I wouldn't do to make you feel my dat geen prachtig nummer op een Valentijnsdag? To Make You Feel My Love van Chris Allen. Nou, aangeschoven is eh, Joop van Nest. Die gaat zo'n ontzettend lekker programma doen samen met Daan Leffers. Allemaal gouden ouders blijf lekker luisteren. We gaan er nou even in met een ontzettend lekker nummer van Nina Simone.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 Because you Through the Grapevine. Dat is Gladys Knight en de Pips. Een lekker oud nummer. Want eh, we gaan dadelijk door met uh, oude, gouden ouwe het volgende uur. Dus ik moet jullie een beetje voorbereiden. En daarom eh, wil ik jullie ook deze laten horen.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 Ja, we gaan eruit alweer. Ik heb helaas helemaal geen antwoord gekregen op mijn, eh, op mijn vraag van wat is Valentijn. En ik vroeg het ook aan, aan Benno Veugel, die staat naast me. En die heeft ook geen idee, want die doet er niet aan en die vindt het niks. En het is Amerikaans, zegt eh, Joop van Nes. Nou, ik, eh, ik doe altijd aardig tegen mijn liefje. Ja, nou ja, goed. We gaan afsluiten met Rolling in the Dark van Adele.